All the junk flight was saying We kissed on the corner, then danced through the night. me by. I put down with my own, can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus are singing Galway by, and the bells are ringing out for Christmas Day.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 Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen krijgen een pakketje. Met de kerstwens van er komt toch gauw iets uit. Ik kreeg ik mijn kinderen glow and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall.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 The harbor's misty in the morning, love. Oh, how I miss December. The friendship Annie opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you. winter in America is cold. And I just keep growing older. I wish I could have known that I would love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone.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 Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world It's cold, but we'll be freezing. 20 Stille nacht, onveilige nacht, alles brandt, smult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige avondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl. De Brandwondenstichting wenst u veilige feestdagen. It's winter red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? There's a silky moon up in the sky. and minds is very far through the snow. I'll think of you.